Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weten wat je wel of niet moet doen als je start? Meld je aan voor het webinar Start Eigen Bedrijf op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. 538 Nieuws. 12 uur. Na een schietpartij eind van de middag in een flat in Rotterdam wordt uitgebreid gezocht naar zeker twee verdachten. De politie denkt aan een ruzie in het criminele circuit. Getuigen hebben het over een ruzie op straat, waarna in het portiek van de flat werd geschoten. De man uit Capelle aan de IJssel werd nog gereanimeerd, maar overleefde het niet. De verdachte vluchtte in een zwarte auto. Zo'n 12 uur na zijn arrestatie heeft de Britse ex-prins Andrew het politiebureau weer verlaten. Maar, zegt de politie erbij, het onderzoek tegen hem loopt nog. Andrew werd eerder op de dag opgepakt. Hij zou als handelsgezant gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Een formele aanklacht is er nog niet, en ook is niet duidelijk of Andrew op het politiebureau is verhoord. Steeds meer winkels roepen spullen met speelzand terug omdat er asbest in kan zitten en dat is kankerverwekkend. Nu waarschuwt ook de HEMA naar de vondst van een klein beetje asbest in een van hun producten. Het speel- en knutselzand lag tot vorige week in de winkels. Toezichthouder NVWA begon een onderzoek nadat het AD met berichten over asbest in speelzand was gekomen. En de Gian van Veen heeft bij de derde Premier League avond in het Schotse Glasgow de finale verloren. Hij werd overklast door Johnny Clayton uit Wales, die hem met 6-2 uitschakelde. Michael van Gerwen was er niet bij in Glasgow, hij is ziek. Marty Mike haalde tijdens de eerste twee speeldagen van de Premier League nog wel de finales, waarvan hij er één won. Het is droog en vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen is hier en daar wat regen, in het noorden mogelijk natte sneeuw. S'avonds komt er meer regen en het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het nieuws op 538. Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is eh, heel uh, rustig. rustig. Geen vertragingen, wel twee controles op snelheid gemeld. En de eerste op A9 Amstelveen richting Diemen. Hectometerpaal 22.2. Ja A15 de laatste Gorkum Rotterdam op de rem bij 63.5. 538 Zomerweken. Luister en win.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 I hope you do. But I'm here for someone else apart from the fate of Ophelia. Een begin van je vrijdag bij Radio 538. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vannacht. Wat hebben wodka en je winterjas met elkaar te maken? Je hoort het over vijf minuten naar Lifehouse. Halfway gone, halfway gone. van de feestdagen... of dat je ergens van het weekend het feestje had... en dat je er vooral nog niet aan kan denken eigenlijk. Oh, nou, vrijdag is begonnen en dat je zo langzaamaan wel weer zin krijgt. Maar eigenlijk, ja, ik vind het vreselijk. Een vriend van mij die haalt dat wel eens in de kroeg. Een wodkaatje. Ik kan, ik kan het alleen met mijn neus dicht drinken. Dat vind ik zo vies. Mocht jij er ook van gaan kokhalzen... dan is dit een manier om je wodka op een andere manier te gebruiken. Namelijk om je winterjas mee schoon te maken. Dat is natuurlijk zo'n ding wat je altijd draagt... maar je, je wast het eigenlijk nooit, want ja zo'n ding in de wasmachine doen. Dat is een beetje onhandig. Maar als je nou wodka in een spuitfles doet... en dat spuit je dan over je windjas heen... dan gaan de geurtjes dus langzaamaan zo uit je jas. Die worden dan gedood door de alcohol. Dat is toch fijn. Ook weer er lekker fris bij, want ja, met die temperaturen buiten, die wind die als die heb je wel even nodig. Ja, eh, heb je net als ik schoon genoeg van de wodka, dan heb je binnenkort dus genoeg schoon door de wodka. Hoe lekker is dat? Het zijn de hits voor in het donker, Radio 538, Floris hier. En dit zijn de Cheffies en Miracles. I believe in you, I believe that be right here. When I need you, I do. Wake a nightmare, find you right there.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 5 plus 3. We naderen de ontknoping van deze week. 5 plus 3 is 8. Een halve minuut lang zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om zometeen de weekwinnaar te zijn van deze week... dat word je als je Mike en Jeroen van eh, de troon stoten. Stoot, die gaan eh, momenteel aan kop met 8 sommen goed allebei in 30 seconden. Heb jij nou zoiets van, oh, ik heb er zin, ik aan. Heb er zin aan. Kom maar door met die sommen. Dat is een eitje. Minimaal 9 sommen goed eh, beantwoorden in 30 seconden. Pak de F van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom. 15 plus 14. Dus hoeveel is 15 plus 14? Geef het aan me door via de app van 538. Wie weet, doe je mee zometeen. Creep on in, on in, on in. I'm right. some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So fast it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, The fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb, dumb, dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz success to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat, But the Tango race straight had me. my yesternight thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two though, the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, you smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, lay down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick the fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, is all you do, kicking feet. Cause we're White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love about me is you. en Leon Rimes. Heb jij nou zoiets? 9 hoofdrekensommetjes goed beantwoorden in 30 seconden. Dat gaat mij makkelijk lukken. Pak de app van 538 erbij, geef antwoord op de kwalificatiesom voor 5 plus 3 is 8. Ga je dus in een half minuut zo meteen zoveel mogelijk eh, van die sommetjes beantwoorden. En het doel om de weekwinnaar te worden. En Mike en Jeroen van het, eh, ja, het podium van het weekklassement af te stoten. Die hadden er allebei acht goed in een half minuut. Dus negen minimaal goed. En dan ben je de winnaar van deze week. Heb je de app van 15 achterbij? Oké, hoeveel is 15 plus 14? Dus 15 plus 14. Jouw antwoord geef het aan me door via de app. 538. Floris Molenaar. Ook Sienna Spyro zometeen naar Armin van Buren. Dream a little dream.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 Dat is 29. Helemaal goed. Honey, je bent daarmee gekwalificeerd voor de derde van drie rondes van deze week. 5 plus 3 is 8. Daar gaat zo meteen een halve minuut aftellen. In die halve minuut komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben en vanavond nog de weekwinnaar te worden. Dat word je als je Mike en Jeroen van de troon stoot van het weekklassement. Die hadden er allebei 8 goed in 30 seconden, Hanni, Ik ga mijn best doen. Zo is het. Heel goed, heel goed. Zeg je nou goedemorgen? Ik zei goedemorgen, ja. Ben, ben jij net wakker? Nee, ik ben eh, net aan het werk. <laughs> Oké, maar dan is het nog steeds een goede morgen voor je. Nou ja, het is voor mij inderdaad eh, morgen. Oké, je, hebt, je, hebt, je hebt even een dutje gehad eh, vandaag, zeg maar. Ja, ik werd ben oh. pas vanmiddag wakker. Uh, wat Dat heb je als je nachtdienst hebt, dan ja. leef je een beetje van vleermuisjes, zeg maar. <laughs> dat vind ik een goede omschrijving, Honey. Je leeft als een vleermuisje in de nacht, als je in de nacht ja. Ja, zo is het wel. Zo is het wel. ik heb me laten vertellen al door je dat je in de beveiliging werkt. Hopelijk krijgen we de komende 30 seconden geen melding. Als je er klaar voor bent, dan roep je start en dan gaan we beginnen. Ja. Dan roep je? Ja, graag. Ik ben er klaar voor. Oké, start. Hoeveel is 12 plus 18? 30. 37 min 9? Uh, 30. 6 keer 4? 24. 24 gedeeld door 3? 7. 17 plus 12? 29. 35 min 8. 27. 5 keer 6. 30. 28 gedeeld door 4. 6. 16 plus 13. 29. Die krijg je nog in de zoomer. Annie. Ja. Mike en Jeroen. Die gaan aan kop eh, momenteel deze week. Die hadden er 8 goed. De grote vraag is, ben jij daar overheen gegaan? Ik ben bang voor niet. En die angst die klopt helaas. Je had er zes goed. Ah. Helaas niet de weekwinnaar geworden van deze week. Maar als dank voor je dappere deelname komt er wel een 15-dag prijzenpakketje kant op. Nou, hartstikke super. ik vond het leuk om toch even mee te doen. Zo is het. En ik vond het leuk dat je even mee wilde spelen. Hartstikke bedankt voor eh, Hou ze veilig daar, hè? Waarlijk door. En jij, uh, en jij lekker draaien. Ik ben lekker aan het luisteren. Heel goed, gezellig. Hoi, hoi. Eh, dat betekent dat eh, Mike of Jeroen de weekwinnaar worden. Die hadden allebei acht goed. Buiten de uitzending is de benaderingssom aan beide heren gesteld. 15.300 keer 74. Het antwoord daarop is 1.132.200. Mike gaf daar het antwoord 720.000.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 Wij komen uit bij een compleet verzorgde trip naar Bulgarije. Gefeliciteerd! <laughs> Dankjewel. Deze en volgende week jouw kans op een reis naar de zon in de 538 Zomerweken. You look like someone I know. a picture, dangerous as a dagger.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 And so Cause inside my head is a frightening